van 7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Het aantal Nederlanders in buitenlandse gevangenis is gedaald. Volgens een overzicht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... zaten in april van dit jaar 2033 Nederlanders in een cel in een ander land. Een jaar eerder waren dat er nog ruim 200 meer... en in 2012 zelfs 500 meer. Minister Koenders weet niet wat de oorzaak is van de daling. Daar laat hij onderzoek naar doen. Van de Nederlandse gedetineerden in een buitenlandse cel zit 57% vast voor een drugsdelict. De overige 43% voor misdrijven als moord, diefstal en mensenhandel. Opnieuw is een gewonde van de aanslag op de boulevard van Nice overleden aan zijn verwondingen. Het dodental komt daarmee ruim een maand na de aanslag op 86. De overledene was een man die een vrouw en twee kinderen nalaat. Bij de aanslag raakten meer dan 400 mensen gewond. Paul Manafort, de campagneleider van de republikeinse presidentskandidaat Donald Trump, stapt op. In een verklaring noemt Trump hem een echte professional en bedankt hem voor zijn inzet voor de campagne. Manafort trekt zich terug omdat hij voor de Amerikaanse justitie verzweeg dat hij lobbyde voor de toenmalige Oekraïense president Yanukovych. Manafort en zijn assistent schetsten een positief beeld van het regime in de Amerikaanse media. De New York Times meldde eerder al dat de campagneleider ruim 11 miljoen euro zwart kreeg uitbetaald van Yanukovych. De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte biedt zijn excuus aan voor zijn gedrag in Rio de Janeiro afgelopen weekend. De Olympische zwemmer zegt dat hij voorzichtiger en openhartiger had moeten zijn. In zijn weergave van de gebeurtenissen. Vier Amerikaanse zwemmers, onder wie Lochte, verklaarden zondag dat ze in nachtelijk Rio door gewapende mannen waren beroofd. De politie onderzocht de zaak, maar vond geen spoor van bewijs. Een van de andere zwemmers, Jimmy Fegan, trof vandaag een schikking. Hij moet meer dan 10.000 euro overmaken aan een goed doel in Brazilië. Het weer bewolkt en geregeld buien, vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt tot 15 graden. Morgen af en toe zon, maar ook geregeld een bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Zondag meer buien en lagere temperaturen. Na het weekend weer warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat alleen nog file op de A20-hoek van Holland-Gouda...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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.